Longartsen zijn positief. Dat is iets waar we al heel lange tijd op gewacht hebben. De behandelingen zoals we die nu geven, die worden voornamelijk in het ziekenhuis gegeven aan mensen die al heel erg ziek zijn. Maar het wachten was natuurlijk ook op een behandeling die we al in een heel vroege fase kunnen geven. De artsen benadrukken dat ze vaccinatie nog steeds het allerbelangrijkste vinden maar zijn blij met alles wat kan voorkomen dat mensen ernstig ziek worden. Colombia gaat nelpaarden beschieten met pijltjes waar anticonceptiemiddel in zit. Ze moeten ervoor zorgen dat de dieren in het Zuid-Amerikaanse land geen baby's gaan maken. Drugsbaas Pablo Escobar heeft de nelpaarden naar het land gebracht. Maar sinds zijn dood zijn de nelpaarden zich massaal gaan voortplanten. En nu struinen er bijna 100 door Colombia. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan tegen een site waar valse QR-codes worden aangeboden. De valse codes worden veel gedeeld en die zullen worden aangepakt, zegt demissionair minister Grapperhaus. Het is natuurlijk heel vervelend, want dit kost ook eh, tijd en aandacht van politie en openbaar ministerie. Maar deze week, eh, hebt u het gezien, we pakken ook echt mensen op. Gewoon bij de deur die eh, dit soort vervalsingen aan het plegen zijn. Ja, en dan alvast excuses hiervoor. Misschien zijn eh, deze paar seconden voor jou al een ware marteling. Maar in de VS is Baby Shark echt als marteling gebruikt. Gevangenen in de Amerikaanse staat Oklahoma werden gedwongen om urenlang naar dit liedje te luisteren. Met hun handen geboeid op hun rug. Vier van hen spannen daarom een rechtszaak aan. Ze vinden dat ze te maken kregen met ongrondwettelijke vormen van marteling. Ze eisen 65.000 euro per persoon. Het weer vanavond eerst droog, later op de avond wat buien. Morgen bewolkt en regenachtig, af en toe harde wind en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder staat bij Helo 3 kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel een kwartier oponthoud. Op de N203 Amsterdam-Alkmaar, bij Alkmaar ruim 10 minuten vertraging.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 Help me make these mysteries unfold. Hold on, like men about to strike and know why Zandvoort. Religion's a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction my story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. <laughs> Seriously. Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. To feed on the people they are supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now, do it right. Cause I don't want your daddy <laughs> leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar away son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome inaction.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 Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like Could look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, tell he can really use a shoulder. Hanging on to the edge till it's over. He's crying for your love tonight.